Ga je naar Volendam, doe dan je klompen af. En doe met ons allen mee, de Hollandse polka, de Hollandse polka. Niemand kan blijven staan, als dan de klompen slaan. Ja, dat is een goed idee. De Hollandse polka, de Hollandse polka van Deksel tot Geleen. Van goest tot een daar danste iedereen alleen die polka. En zelfs in Amsterdam danst men hem op de dam. Bij de muziek van het pyramid, overal is zij bekend. Die Hollandse polka, die Hollandse polka. Van deksel tot geleen, van voest tot heerenveen, daar danste iedereen. Als in Amsterdam danst men hem op de dam. Bij de muziek van het overal is hij bekend. Die Hollandse polka, die Hollandse polka. Die Hollandse polka.